Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël wil voorlopig nog niet stoppen met vechten in de Gazastrook. Pas als Hamas alle gijzelaars heeft vrijgelaten... dan kan er een staakt het vuren komen. Dat zei premier Netanyahu van Israël tegen een Amerikaanse zender. A ceasefire would be a surrender to Hamas. It would be a victory for Hamas. And you would no more have it than you would have uh, a ceasefire after the eh, Al-Qaeda-bombings of uh, the World Trade Center. Nou, hij vergelijkt het dus met een staakt het vuren met de terroristen van Al-Qaeda... vlak na de aanslagen van 9-11. Israël zegt wel dat er korte gevechtspauzes kunnen komen... om humanitaire hulp Gaza in te laten. Italië heeft een deal gesloten met Albanië over de opvang van bootvluchtelingen. Als migranten op zee worden gered gaat een deel van hen voortaan naar asielzoekerscentra in Albanië. Er is wel op de plannen. Italiaanse politici maken zich zorgen om de omstandigheden in die centra. En de burgemeester van Drimmelen in Brabant is gisteren door een inwoner bedreigd en beledigd omdat hij homo is. Ook werd hij bijna aangereden toen hij naar zijn auto liep. Daarna liep de man het gemeentehuis binnen... waar hij aan de balie weer met van alles dreigde over de burgemeester. De bedreiger is opgepakt. En heb je spijt van je tattoo en wil je die weg laten halen? Pas dan goed op. Het meldpunt Tattoo Laser Ellende zegt dat het aantal meldingen van ernstige brandwonden en littekens de afgelopen twee jaar is verdubbeld. Ook bij Reda en Diana, Diana ging het mis, vertellen ze aan Hart van Nederland. Want ik kreeg meer blaren, dat was wat, wel een branderig gevoel, maar dat was wat te doen. toen heb ik een soort van huidtherapie gekregen, dat ik een pleister op, op mijn hand kreeg. Daar heb ik ongeveer zes maanden mee gelopen. Ik dacht dat ik goed zat eh, bij een schoonheidssalon. Ja, en eh, op een gegeven moment, eh, ik werd helemaal niet lekker. En mijn arm werd helemaal dik. Ik had een hele bloeduitstorting onder mijn arm, echt een hele zak onder mijn arm. wil je je tattoo weg laten halen, dan kan je volgens deskundigen het best naar een huidtherapeut gaan. Maar vraag dan wel of ze ervaring hebben met het weghalen van tattoos. En het weer nog af en toe een bui, maar wel vaker droog dan de afgelopen dagen. En zelfs wat opklaringen. Eind van de middag en vanavond gaat het wel vaker regenen. Het wordt 11 of 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad rijdt het verkeer langzaam tussen Wochdum en Purmerend Noord 8 kilometer met een kwartier vertraging. En op de N247 van Hoorn naar Amsterdam tussen Volendam en Broek in Waterland 7 kilometer met 10 minuten extra reistijd.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 Albanië gaat bootvluchtelingen opvangen die door Italië op zee worden gered. De migranten zullen op kosten van Italië verblijven in Albanese kampen... terwijl de Italiaanse autoriteiten hun asielaanvragen afhandelen. Er komen strenge Europese regels voor online politieke advertenties... Het is de bedoeling dat dit soort advertenties een duidelijk label krijgen... en het moet makkelijker worden om op te vragen wie de geldschieters achter de campagnes zijn... en hoeveel ervoor is betaald. Het weer, vanochtend veelal droog en af en toe zon. In de loop van de dag vanuit het westen buien.